NOS nieuws van 4 uur. Christian maar volop en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort is het weekend dicht door werkzaamheden tussen knopen Diemen en Naarden. Het verkeer kan omrijden via Utrecht. Verkeer dat omrijdt via de N236 staat in de file richting Hilversum. Tussen de aansluiting met de A9 en Driemond. De vertraging is 20 minuten. Ook de A9 Alkmaar richting Amstelveen is dicht door werkzaamheden bij de Wijkertunnel.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 En eh, de vraag die Elder El Bart zich al een nou, kleine 30 jaar stelt is... Hoe is Johnny? En dat over het derde gedeelte van Zandert op zondag van 26 maart. Zometeen het duur van de week, maar eerst Xanadu van Olivia Newton-John.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 Castle on the Hill. Natuurlijk ook met Shape on You. En um, daarvoor Olivia Newton-John met eh, die Electric Light Orchestra met Zanadu. 26 maart 2017 gaat de boek in als de tiende Runners World Zandvoort Circuit Run. Ik heb eh, de wedstrijdloop heb ik al een eh, beetje behandeld. We hebben ook nog de 12 kilometer Business Run. Die werd gewonnen door Peter Jan Hardenbol in de tijd van 39 minuten 47 seconden. Tweede werd Wouter Dijkshoorn eh, in 41-52. Simone Kerkdijk 43-14. Sunny Schippers, die heeft een naam mee, 44-17. En startnummer, daar is weer 21.167 werd eh, vijfde. De recreatieloop, die was er ook. Erik Scheers eh, won dat, 44.14. Sebastian Linden werd tweede in 44.31. Jarko Kortekaas 45.38. Remco Schram 46.16 En Guido Klaassen in 46.16. We hebben nog niet eh, de 21,1 recreatieloop en de business run binnen. Maar eh, als die binnenkomen dan nog in deze uitzending laat ik je dat natuurlijk weten. Het was wel een eh, fantastisch evenement, want er eh, kwamen maar liefst 14.000 hardlopers naar Zandvoort voor een deelname aan de 10e editie. De deelnemers werden tijdens de spectaculaire hardloopevenement op en rond het circuitpark Zandvoort getrakteerd op een prachtige zonnige dag. in het kader van het jubileum stond voor het eerst ook een 21,1 kilometer op het programma. En ehm, er werden eh, in dit hele weekend diverse evenementen georganiseerd, zoals je weet. Gisteren de 30 van Zandvoort kon je allemaal horen bij Zandvoort op zondag. En in totaal, we hebben ze even geteld, kwamen er bijna 25.000 sporters in actie in Zandvoort. En de volgende editie die staat ook al op eh, de rol. De 11e editie die is op zondag 25 maart. En de inschrijving gaat eh, half oktober 2017 van start. Dan hebben we nog eh, wat ander sportnieuws. Want Kampong heeft het thuis wel met een Mop gewonnen. In eigen huis werd het eh, met 4-0 voor de Utrechtse hockeysters. Engels international Sophie Bray die opende de score in de eerste helft. Vlak na rust verdubbelde Lisette Koring de voorsprong. En Bray zorgde ook voor de 3-0 en Caroline Linde zette de 4-0 op het scorebord. Kampong blijft door de overwinning in de race voor een plek in de play-offs. De ploeg is in achtervolging op Laren. Dat vrijdag met 1-3 te sterk was voor de Utrechtsen. En vandaag met 1-0 won van nummerlaatst Pinoquet. Laren staat, met vier, eh, staat vierde met twee punten voorsprong op eh, Kampong. De uitslagen Amsterdam-Hurley 0-0. Laren, Pinoquet 1-0. De Stichts tegen Bloemendaal 2-0. Den Bosch tegen HDM 2-1. Oranje-Rood tegen Groningen 6-1. En Kampong mop, die, uh, dat hebben we al verteld, 4-0. Eh, en kom, koploper Den Bosch plaatste zich officieel als eerste voor de play-offs. Tegen HDM werd eh, met 2-1 dus gewonnen. Amsterdam de nummer 3 op de ranglijst morste punten tegen Hurley. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Rick Matthijssen niet verder dan 0-0... maar Amsterdam bleef ruim voor op nummer 4 Laren. Bloemendaal die staat trouwens eh, ene laatst op plek 11. 9 punten uit 16 duels. Goed, we gaan weer verder met muziek hier bij ZFM Zandvoort. En dat uh, doen we met een plaatje uit de jaren 10, zoals dat uh, mag heten.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 Singing in our things can only get better. Can only get, can only get, they get over me. You know, I know that things can only get fantastisch om dit weer te horen. Dream, things can only get better. Daarvoor Benny hier met Come Fly With Me. Zometeen komt hij dan echt hoor, de dier van de week. Maar eerst Bam de Base. The names have been changed to protect the innocent. Five. clear. Eh, het begin van, eh, van, de, van de house een beetje. Bam de Bees, Big Dish. Het nummer heeft 500 eh, pond gekost om te maken. Bestond uit, uit bij elkaar geknipt en geplakte samples. Het was een opkomende hip-hop trend. Volgens de BBC die de clip van Beat This vertoonde in hun muziekprogramma Top uh, Tot bevatte Bevat het nummer 72 verschillende fragmenten. Waaronder oldschool hip-hop en funk samples van de Jimmy Carter Buns. En eh, fragmenten uit The Good, The Bad and The Ugly. En ook eh, van eh, de Thunderbirds. Om de single uit te krijgen bleef Simeons werken als vakkenvelder en DJ. Nou, dat horen wij graag natuurlijk. Hè? Ja. Hey jongens en meisjes, het is tijd voor de dieren van de week. Zoek jij nog een leuke, een leuke poes, hond, konijn of wat dan ook? Kijk dan eens een keertje bij uh, het dierenthuis Kennemerland. En deze week hebben wij in de aanbieding de dier van de week. En die heet Kippie. Het is een beetje nors, ehm, deze grote rode kater. Die kijkt eh, in de camera. En, eh, maar eh, dat is Kippie totaal niet. Gewoon een gezellige, wat verlegen rode kater. Kippie heeft tijdens de schuiladres een kiphok gehad. Vandaar zijn, zijn naam. Briljant, omdat hij nog ongecastreerd was en hij last had van zijn ogen, is hij naar het asiel gekomen. Bij controle van de dierenarts bleek dat hij last te hebben van entropion. Dat zijn naar binnen krullende oogleden. Dat is pijnlijk en slecht voor zijn ogen en daardoor is hij toen direct geopereerd. Ook had Kippy een blaassteen en deze is inmiddels eh, verwijderd. Helemaal opknapte en wel is eh, Kip nu op zoek naar een leuk rustig huisje met eh, tuin. Vanwege de blaarsten die hij had, moet hij wel speciaal voor krijgen. Hij is op zoek naar een rustig huis. Waar hij de tijd krijgt om te winnen, eventueel met een leuke, lieve vriendin. Die is op zoek naar een leuke rode kater. Nou, dan weet je hem te vinden. Bij dieren Dierentehuis uh, eh, Kennemland. En, en eh, wil je nog meer weten over andere katten, honden en konijnen... Ga dan naar de website www.dierentehuiskrenmeland.dierenbescherming.nl Nog een keertje www.dierentehuiskrenmeland.dierenbescherming.nl Het asiel is geopend elke maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur. En te bereiken via telefoonnummer 023 57 13888. Dus wil jij kip lekker vertroetelen? Heb je een kippenhok, dan is hij helemaal blij waarschijnlijk. Hè? Ga naar het dierentehuis Kennemerland. En neem Kippie mee. Lekker zo'n rode oude kater. Verder bij muziekje bij CFM. Sway. Yum, yum, gimme some. gift shop, met at the bus stop, met in the bar fly, looking like a showstop. Seem to be a nice girl, seem to be a wise girl, seem to be a plain old no surprise girl.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 Unless you can kiss me confidence, all your fancy dressing, dancing, and talking won't get you a second date. I mean, dit. Hè? Dit is uit 1983. Eh, Will Powers, Kissing with Confidence. De volgende plaat die we draaien hier bij CFM is uh, alweer van drie jaar geleden. Wat gaat de tijd snel. Hier zijn de heren van Shepard met Geronimo. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're heerlijk is dat, hè? Hit and Run Lover van uh, Carol Gianni. Oh, ah, fantastisch. Ik, eh, ik geniet er zo van, moet ik eerlijk zeggen. Nou, de laatste uitslagen die zijn binnen, hoor. Ehm, de 21,1 Business Run. zoek eh, even de teams even erbij pakken, want dat is misschien het eh, meest interessante. Nummer 1 is geworden Kantar 21. 2 Runners World 3. 3 is Ponfit 21. 4 Stoksvloer en Keukens. En 5 Kap mini. Uh, wie zijn dan eh, de, de beste? Nou ja, eh, start nummer 21263 van Kantar 21. Die liep er 1.23.19 over. Vijf minuten later start nummer 21265. Ook van die Kantar, Kantar 21. Frans Jansen, nummer 3. Hij was van Rody Media Business Team. 4 Rob Keuning van Runners World 3. En 5 Sebastian Pol, ook van Runners World 3. Kijken of er nog iemand van... Nou ja, dat gaan we nog eens een keertje later uitzoeken. Uh, dat krijg je vast wel eens een keertje te horen hier bij CFM. Wie dat allemaal gedaan had. Goed, de recreatieloop. Uh, Tim Tesselaar deed er 1 eh, minuut 20... 1 uur 20 en 17 seconden over. Jan-Ari Portugees, die 1.22.04. Dennis de Kruijf, 1.22.29. Takayuki Kurata 1.23.03 en Jamal Halal 1.23.10 uh, ehm, deed hij over 21,1 kilometer. Nou, dan hebben we alle resultaten een beetje besproken. Alle top 5 van de Runners World Zandvoort Circuitrun 2017. En dan volgend jaar 25 maart is dus de Runners World Zandvoort Circuitrun 2018. We gaan eh, verder met muziek. Ik, eh, wat had ik ook weer? Ah, ik weet alweer wat ik klaar zat staan. Het is een beetje aan het eind van het programma, hè? Korsakov, oude vent, 43 volgende week. Het is niets anders, hè? Goed, Dotan, Distown. Town. Een van de laatste platen vandaag in Zandvoort op zondag. 26 maart 2017. City lights are pointing at me. I close my eyes to see what you see. Wat Waar is die jongen gebleven eigenlijk? Want hij maakte van die mooie platen met eh, onder andere This Town. Dat nou, zit er weer op voor vandaag. Zandvoort op zondag, 26 maart, is tot een einde gekomen. Volgende week eh, zitten Robert Harms en Albert-Jan Vos hier eh, op zondag 2 april. Wat gaan we zo meteen allemaal doen hier bij CFM? De Muziekboulevard Ik start tussen 5 en 7. Dan hebben we CFM Klassiek met um, Ruud Jansen. Peaceful Radio. Tussen 9 en 11 uur. Eh, dan heeft eh, Opa opa Veugentje tegenwoordig. Opa Veugen. Prachtige platen in Radio Show 1220. 1220 programma's heeft hij vader Veugel al gemaakt. Umbranetto Volume 1. Nieuw album of Anamly in Peaceful Radio. We hebben ook nog eh, Asha. dus ook een nieuw album van EO Music. Souvenir d'Italia. Nieuwe music, en nieuw album van Elisabeth Nacarato. Hij gaat echt heel op de Italiaanse toer, die vader Veugen. Oh, sorry, niet vader, het is eh, opa Veugen dit, eh, dit keer. Dus uh, eh, jongen, jongen, allemaal Italiaanse muziek bij Peaceful Radio. Had ik dat geweten, had ik ook met een Italiaanse plaat afgesloten. Maar goed, het is niet anders. Het is onvoorstelbaar, maar dit programma wordt elke dinsdag... tussen 8 uur s morgens en 11 uur herhaald. Dan heb je zometeen Zandvoort uit Zandvoort. Lekkere oude meuk op CFM. En wij draaien nog één plaatje voor het uh, nieuws weer van 5 uur. Want het is nu nog zondag. Hè? Anders dinsdag 11 uur. Snap je toch? Nee, ik niet. Kid Creole en de Coconuts en die kat. Wij spreken elkaar weer over drie weken. Bij de uitzending van 16 april van Zandvoort op zondag. In the guts up by 5 o'clock. In the guts giving it all got. In the guts job is 6 to 9. In the guts by 9 Indigo helps to cook the steak. Indigo helps to wash the plates. Indigo puts the kids to bed. Indigo reads a book to them. Why can't you be like Endicott? Endicott loves Tribina so. Endicott put her on a pedestal. Endicott's wish is her commands, but Endicott don't make no demands. And Endicott's always back in time. Endicott's not the cheating kind. Endicott's full of compliments. Endicott's such a gentleman. care of me. Oh, oh. And the God's carrying a heavy load. And the God never really ever moans. And the God's not a wealthy guy, but and the God pays the bills on time. And the God's got ideas and plans. And the God's what you call a real man. And the God always will provide. And the God is the family tie. Atom the stone. And the God likes to hold her hand.